in me Oh, things ain't what they used to Christmas.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 René van Brakel met het NOS-journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten zeker anderhalf miljoen huishoudens zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Ook in New York ligt met 10 centimeter al een flink pak sneeuw, meer dan tijdens het vorige record in oktober 1869. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika dicht en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Bij een gasexplosie in een mijn in China zijn 29 mensen omgekomen. De ontploffing was in een kolenmijn in het zuiden van het land. Zes mijnwerkers zijn gewond geraakt. Eén medewerker wordt nog vermist. Hij zit vermoedelijk nog ergens vast in de mijn. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De Chinese kolenmijnen zijn berucht. Hoewel er de afgelopen jaren veel is gedaan om de veiligheid van mijnwerkers te vergroten, kwamen er vorig jaar bijna 2500 mensen om het leven tijdens het werk in een mijn. Prins Willem-Alexander heeft Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. Op de tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines en bouwt binnenkort een tweede molenpark voor de kust. In Oranjestad zei Willem-Alexander dat Nederland kan leren van de bevindingen op Aruba. Een uur geleden is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Als de klok niet wordt verzet, zou het rond de jaarwisseling ochtends pas om 9 uur licht worden. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd.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 substitution blues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 fine van Zandvoort, op 106.9 CFFM Anytime I need to see a face, I just close my eyes And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feet 你知道？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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok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 Midden het eind van al mijn wachten Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil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 106.9 ZFN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 René van Brakel met het NOS-journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten zeker anderhalf miljoen huishoudens zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Ook in New York ligt met 10 centimeter al een flink pak sneeuw, meer dan tijdens het vorige record in oktober 1869. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika dicht en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Bij een gasexplosie in een mijn in China zijn 29 mensen omgekomen. De ontploffing was in een kolenmijn in het zuiden van het land. Zes mijnwerkers zijn gewond geraakt. Eén medewerker wordt nog vermist. Hij zit vermoedelijk nog ergens vast in de mijn. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De Chinese kolenmijnen zijn berucht. Hoewel er de afgelopen jaren veel is gedaan om de veiligheid van mijnwerkers te vergroten, kwamen er vorig jaar bijna 2500 mensen om het leven tijdens het werk in een mijn. Prins Willem-Alexander heeft Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. Op de tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines en bouwt binnenkort een tweede molenpark voor de kust. In Oranjestad zei Willem-Alexander dat...